Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland wil Noord-Korea helpen na flinke overstromingen daar. Zo'n 4000 huizen staan onder water en duizenden mensen moesten geëvacueerd worden, zegt Noord-Korea. Kim Jong-un zegt dat hij geen hulp nodig heeft. Onze correspondent Gary van Pinksteren denkt dat er meer speelt. Ik denk dat het er ook een beetje mee te maken heeft dat ze eigenlijk liever niet ook enig soort van pottenkijkers hebben eh, in dat gebied. Is ook niet per se gezegd overigens dat Rusland dan zou komen, zelf zou komen. Hè. Ze zouden ook hulpgoederen kunnen geven. Maar goed, eh, Kim houdt zich heel trots en die zegt... nou, we hebben het eigenlijk niet nodig, dankjewel. Hebben we het wel nodig, dan laten we het alsnog wel weten. Dat de staatsmedia van Noord-Korea iets delen van de ramp is wel opvallend. Het land zegt normaal gesproken weinig over rampen die in Noord-Korea gebeuren. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er zijn omgekomen bij de overstromingen. In Amsterdam is een toerist om het leven gekomen bij een tramongeluk. Het gebeurde op de Martelaarsgracht, vlakbij het Centraal Station. Hoe de man van 19 onder de tram is gekomen, wordt nog onderzocht. In Kaatsheuvel is een automobilist tegen een huis gereden. Volgens de politie was hij nog geen 18 en had hij geen geldig rijbewijs. Ook had hij alcohol en drugs op. De gemeente bekijkt nog of het huis dat geraakt is moet worden gestut. De bewoners waren net een dag op vakantie en zij komen nu terug naar huis. Feest in Arnhem gisteravond. De KNVB maakte bekend dat Vitesse de proflicentie mag houden. Fans zaten wekenlang in onzekerheid over de toekomst van de club. De afgelopen maanden zag het eigenlijk continu slecht uit. En elke keer krijg je weer slecht nieuws en soms weer wel beter nieuws. Het is net het weer. Ja, heel wisselvallig. Niet verwacht, maar toch gekregen. Om zo te zeggen, we zijn er weer bij. We leven nog. Vitesse mag meedoen in de eerste divisie die volgend weekend begint. En de eerste wedstrijd is dan tegen Telstar. Het weer blijft vandaag droog bij een mix van wolken en zon. Het is een graad of 20. Vannacht koelt het flink af naar 12 graden. Maar morgen wordt het een zomerse dag. Er is veel zon en het wordt 24 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Not many can see the light blue aura that surrounds the girl wherever in the world. She's a nine, a ten, a twenty, fifty. She's bittersweet and a taco treat. She's strange, and I like it. She's strange, just the way she is.